<laughs> Ik weet nog niet precies wat over met me is gebeurd. Maar ik heb bepaald weer heel erg gek gedaan. Een chaos van gedachten zwappert steeds door mijn bol. En het is gelovig en weer spaans naartoe gegaan. Eén ding is zeker, ik ben beslist naar huis toe gebracht. Maar wie dat deed en hoe het is geschied, per auto, in een kinderwagen of in een brancard. Ik was bewusteloos, dus dat weet ik niet. Maar ik zou wel willen weten wie me thuis heeft gebracht. Ik zou wel willen weten waar ik geweest ben vannacht. Ik ben zo reuze dorstig en daar snap ik niks van. Hoe is het mogelijk dat een mens van drinken dorst krijgen kan? Ik zou wel willen weten wie me thuis heeft gebracht. Ik zou wel willen weten waar ik geweest ben vannacht. Ik weet niet wat een bruiloft of begrafenis heet. Ik gaf een daalder als ik wist waar ik ben geweest. Vanmorgen werd ik wakker met een fles in mijn hand. Ik lag de wart in bed, mijn schoenen door te behang. Mijn hoed lag in de nachtkast en het onmisbaar instrument. Wat daarin hoort, ging aan de nog in de gang. Mijn vrouw is om assistent naar mijn schoonmager gegaan. Die vraagt me straks de waarheid met de volk. Wanneer me dan die driedekker vraagt waar ik was, zeg ik, als jij het me zegt, dan weet ik het ook. Maar ik zou toch wel willen weten weten wie me thuis heeft gebracht. Ik zou ook wel willen weten waar ik geweest ben vannacht. Ik ben zo reuze dorstig en daar snap ik niks van. Hoe is het mogelijk dat een mens van drinken dorst krijgen kan? Ik zou wel willen weten de die me heeft gebracht. Ik zou toch wel willen weten waar ik geweest ben vannacht. Ik weet niet wat een bruiloft of begrafenis feest. Gaf zeven stuivers als ik weet waar ik ben geweest.